Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De FBI onderzoekt bedreigingen aan het adres van de ouders van Bowie Bergdahl. Dat is de Amerikaanse militair die door de Taliban werd vrijgelaten. Er zijn geen details gegeven. Bergdahl wordt door sommige Amerikanen beschouwd als een verrader. Hij zou in 2009 zijn gedeserteerd. Vorige week werd hij geruild tegen vijf Afghaanse gevangenen die in Guantanamo Bay zaten. In Bagdad zijn zeker 60 mensen omgekomen bij een reeks bomaanslagen. Acht autobommen gingen gisteravond af in Sjiïtische wijken in de Iraakse hoofdstad. Naast de 60 doden raakten ook nog eens zeker 80 mensen gewond. In Washington heeft een vliegtuigje een half uur boven het Capitool in een verboden gebied gevlogen. Het lukte niet om contact te krijgen met de piloot waarna de Amerikaanse autoriteiten besloten om het kapitool en andere overheidsgebouwen te ontruimen. Het toestel is door gevechtsvliegtuigen naar een vliegveld begeleid en daar is de piloot verhoord. Volgens de autoriteiten was hij waarschijnlijk de weg kwijt. In Waardenburg in de Betuwe zijn zeker 16 mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een platte kar. De wagen sloeg om in een bocht. Er stonden leden van voetbalteams op die kampioen waren geworden. Eén slachtoffer raakte zwaar gewond een paar korte, hevige hagelbuien hebben in België veel overlast veroorzaakt. In de provincie West-Vlaanderen vernielden hagelstenen zo groot als golfballen, auto's, autoruiten, ramen en daken. In Brussel werd de oefenwedstrijd België-Tunesië drie kwartier onderbroken vanwege de hagel. Het weer... In het oosten nog een enkele bui. Verder is er vrij veel bewolking, maar later vanochtend is het overwegend droog. Het blijft wel bewolking en vanmiddag zijn er wat zonnige perioden. Later is er weer kans op onweer. Het wordt 20 graden op de Wadden en 23 tot 28 graden in de rest van het land. In de namiddag en avond opnieuw kans op een stevige onweersbui. Dit was het... Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 In het eerste uur aandacht voor het album en de act van de maand. Van het Johnny Cash, June Carter Cash succes Jackson ga ik in het eerste uur het origineel draaien, waarna in het tweede uur een cover volgt. Ook aandacht voor een blokje country uit eigen land in dit uur, maar eerst gaan we naar een drietal nieuwe singles uit de States. Joel Kraus verrichtte de aftrap met Don't Tell Me. Nu de aftrap verricht is, kunnen we verder met Cassidy Pope en I Wish I Could Break Your Heart.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 Eileen Jewell maakte muziek die zo in de jaren 50-60 van de vorige eeuw gemaakt had kunnen zijn. Zo ziet ze er eigenlijk ook een beetje uit. Zwart jurkje en een parelketting. Met een licht verbeterd gezicht spuugt ze zichtbaar onderkoelt haar teksten uit en wat klinkt dat allemaal veelzijdig en lekker.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 Na Somewhere Tonight scoorde Highway 101 met Cry Cry Cry een tweede nummer 1 hit. Cry Cry Cry is door John Scott Sherrill en Don DeVaney geschreven. Crossroads, nummer 1 country hit. De afgelopen jaren maakte Rodney Crowell een aantal uitstekende albums en ook het onlangs verschenen Tar Paper Sky is weer een album waarvoor hij zich niet hoeft te schamen. Rodney Crowell is inmiddels 63 en klinkt zo af en toe misschien wat versleten, maar op de een of andere manier komt dit de kwaliteit van zijn muziek alleen maar ten goede. Tar Paper Sky is een intiem en behoorlijk ingetogen album met aangename maar ook doorleefde klinkende countrymuziek. Muziek die onmiskenbaar het stempel van Rodney Crowell draagt. In muzikaal en productioneel opzicht valt er op Tar Paper Sky veel te genieten. Fever on the Bayou. the seams. She moves me, she says I move it too. Once we get it started. lots of time. She makes me feel so funny when she's. Crossroads. Kees de Haan. Jackson werd beroemd gemaakt door Johnny Cash en zijn vrouw June Carter Cash. Uiteraard kennen we ook allemaal de popversie vertolkt door Nancy Sinatra. In het tweede uur een cover die je waarschijnlijk nog niet eerder gehoord hebt.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 See if I can. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. Uh. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat. Cause I'm going to Jackson is Lucy Hill vooral bekend als actrice. Veel minder bekend is het feit dat ze ook zingt. Begin juni kwam haar debuutalbum Road Between uit. De eerste single afkomstig van dit album is You Sound Good To Me. songs uit eigen land vandaag aandacht voor Anita en de Starbompers met Burn That Candle. Ad Welte die schreef No More You en Wim van der Vliert zingt het. We horen Cash on Delivery. Frank Jansen bewijst Marty Robbins eer met zijn vertolking van Tonight Carmen. Kees de Haan. Crossroads. Carmen, Carmen, Carmen. Tonight I am making my body shaking. Tonight Carmen's coming back home. There'll be no room for tears in my bedroom tonight. Carmen's coming back home. Tonight, as I stand here, I noticed my hand here is trembling as never before. My feelings I can't hide, resistance as old died. My pride will rush outside the moment she walks through the door. The lips that have kissed her, that's loved her and missed her, are lips that have cursed her at night. In anguish and torment, I cursed as the night went from darkness till dawn's golden light. I thought of just taking these two hands and breaking the body I'm waiting to touch. I find while I'm waiting it's no time for hating while anticipating the woman I wanted so much. I've placed pretty flowers to brighten the hours. I've put brand new sheets on the bed. I'm nervous, I'm trembling, recalling, remembering the that she tosses her head I've given much thought to the fact that I ought to have more control over my life How can I fight it? How can I deny it? There's no way to hide it The love that I have for my wife Carmen Carmen Kennedy met King of Mexico. you don't like my principles, I got two more over here. It's just a dream, just a dream, but I can't wake up. It's just a dream, just a dream, but I can't wake up. me an offer I can't refuse. I look the other way. It's just a dream, just a dream, but I can't wake up. It's just a dream, just a dream, but I can't wake up. It's a dream, but I can't wake up. It's just a dream, just a dream, but I can't wake up. king of Mexico. king of Mexico, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. verzameling van 13 songs op het album van The Common Linnets varieert van de country die de luisteraar herkent van de Lennon's debuutalbum World of Hurt uit 1998, tot Johnny Cash-achtige country waarin Waylon's vocalen het prominentst zijn. Maar ook vrolijke bluegrass in de vorm van Arms of Salvation is terug te vinden op dit album. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. When your troubled heart is restless and your morning's feeling blue, and a part of you is doubting everything you've ever knew. When you're running fast from darkness and it's just a step behind. Your feet, they start to stumble on the shadow surrender. Het is duidelijk, Sturgill Simpson is een real deal country boy. Hij heeft de onbedwingbare hunkering naar het vertellen van verhalen, het jonge hondengevoel van een outlaw van en het vakmanschap van de eenzame liedjeschrijver. High Top Mountain refereert in al zijn gedaantes en textuele inhoud aan een traditioneel gevoel voor ruimte en vrijheid, wat zo typerend is voor de countrymuziek. Sturgill Simpson levert bij zijn debuut dan ook meteen maar een country klassieker, met de handtekening van een echte crooner. De Honky Tonk krijgt een stevige opdoffer van Simpson met het in een heerlijk tempo gebrachte en door een rusteloze ziel geschreven Life Ain't Fair and the World Is Mean. man said, son, I can sing a little bit more clear. Said your voice might be too genuine, songs a little too sincere. Can you sing a little more about outlaws and the way things just worry about writing them songs. Leave everything else to me. Daddy was a highwayman, but he never wrote any old country song. Papa never stayed out raising hell till the break of dawn. But the rest of proud coal miner's daughter, and I'm proud to be her son. She told me, boy, I don't care if you hit it big, because you're already number one. nee. and the dog, but I swapped my truck out for a van. I'm gonna hit the road, finally into that long white line in the promised land. You won't hear my song on the radio, new sounds all the rage. But you can always find me in a smoking bar, bad sound at a dim lit station. That's the way it goes. This dead name said you hang Als afsluiter voor dit eerste uur heb ik gekozen voor een Scandinavische groep Big B. Mijn voorliefde voor muziek heb ik voor een belangrijk deel te danken aan de jukebox. Ik weet nog dat je drie songs voor een kwartje kon kiezen. Lang geleden, ik begin oud te worden. Maar ik voel me nog steeds jong. Vandaar dat ik er nog een tweede uur aan vastplak. Put My Heart Into The Jukebox, vertolkt door Big B. Zometeen ben ik terug met nog een uur country. Blijf erbij. Blijf luisteren. It's a good to let her memory go. So let the sad take my keys. I need a ride back home, come time to leave. Gonna break down and break in this brand new broken heart. Underneath this neon moon is where beating on its own. Crossroads, Gaze Down.